Het straatarme land in het Caribisch gebied werd aan het eind van de avond getroffen door een zware aardbeving van 7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag ten westen van de hoofdstad Port-au-Prince. Volgens Haarse berichten zijn er gebouwen ingestort, waaronder een ziekenhuis, en liggen er lijken op straat. Een arts in de stad zei bang te zijn dat honderden mensen om het leven zijn gekomen. Een ooggetuige meldde dat hij na de schok een vliegtuig zag vertrekken, dus dat het vliegveld waarschijnlijk nog te gebruiken is. De Haitiaanse ambassadeur in de Verenigde Staten heeft de internationale gemeenschap om hulp gevraagd. President Obama heeft beloofd waar nodig hulp te sturen. Na de schok in Haiti werd een voorwaarschuwing voor een tsunami gegeven. Die waarschuwing werd later ingetrokken. Premier Balkenende is erg vlug met zijn commentaar op het rapport over de steun aan Irak. Dat vindt de voorzitter van de onderzoekscommissie Davids. Commentaar leveren in minder dan een dag noemt Davids wel erg snel. Het zijn meer dan 500 pagina's. We hebben een jaar over het onderzoek gedaan. De voorzitter ziet in de opmerkingen van de premier geen aanleiding zijn rapport aan te passen. Het rapport staat nog steeds als een huis, al dus Davids. Balkenende bestrijdt een aantal conclusies die de commissie trekt. Zo noemt hij, neemt hij afstand van het oordeel dat er rechtelijk onvoldoende basis was om de inval te steunen. Google dreigt zich terug te trekken uit China. Aanleiding is de ontdekking dat Chinese hackers hebben geprobeerd om de mailboxen van Chinese mensenrechtenactivisten te kraken. De e-mailadressen waren geregistreerd bij Gmail, een onderdeel van Google. Volgens het Amerikaanse internetbedrijf ging het om een zeer geavanceerde aanval. Google maakte ook bekend niet langer bereid te zijn censuur toe te passen op de resultaten van zijn zoekmachine in China. Het bedrijf wil hierover de komende weken overleg voeren met de Chinese autoriteiten. Dan is weer nog vannacht op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen en het vriest matig.